Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Oud-minister Opstelten en staatssecretaris Steven zijn opgeroepen voor een voorlopig getuigenverhoor komend voorjaar. Heeft te maken met een onderzoek naar kindermisbruik door hoge justitiemedewerkers in de jaren 80 en 90. Ook voormalig topambtenaar Demming wordt ondervraagd. Het verzoek komt van een voormalig jongensprostituee die zegt dat hij door Demming is misbruikt. Die spreekt dat tegen. In Berlijn heeft de politie het lichaam van Mohammed van Vier gevonden. Hij werd begin deze maand ontvoerd uit het registratiecentrum voor vluchtelingen in de Duitse hoofdstad. Het jongetje lag in de kofferbak van een auto. De politie heeft de man van 32 opgepakt. Hij wordt ervan verdacht het kind te hebben ontvoerd. De gemeente Alfa aan de Rijn beschikte over te weinig informatie om een juiste inschatting te maken van de risico's bij de renovatie van de brug in Alphen. Dat stelt een hijsdeskundige op basis van documenten die de gemeente heeft prijsgegeven. En daaruit blijkt dat er rekening werd gehouden met het omvallen van de hijskranen en elektrocutiegevaar. De bouwbedrijven zeiden dat de lading kon loskomen of ergens tegenaan stoten met letsel en schade als mogelijk gevolg. Onderzoekers van de VU Medisch Centrum Amsterdam kunnen met één druppel bloed zes verschillende soorten kanker opsporen. Bij experimenten was de techniek in 96% van de gevallen betrouwbaar. Een kanker is zo in een vroeg stadium op te sporen. De onderzoekers hopen de definitieve test over een jaar of vijf af te hebben. En de Europese sancties tegen Wit-Rusland worden vier maanden opgeschort. De Europese Unie beloont het land zo voor het verlenen van gratie aan politieke gevangenen... en een versoepeling van het beleid van president Lukashenko. De financiële tegoeden van de president en 170 andere Wit-Russen worden niet langer bevroren. Ook worden hun reisbeperkingen ingetrokken. Het weer op veel plaatsen wat zon, later vanmiddag meer bewolking. Het is 13 tot 15 graden. Morgen lang grijs bij 12 tot 17 graden. Het weekend wordt relatief zacht met veel zon. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 En daarna de vader van Douwe Bob. Jawel, heel veel plezier het komende uur. Dat waren eh, Simon en Marijke. Ook eh, bekend eh, van het collectief The Fool. Die hebben een gebouw van de Beatles helemaal keurig beschilderd. En Simon is ook de vader van Douwe Bob. Dan weet je dat ook meteen. Simon Postuma is de vader van Douwe Bob Postuma. Simon en Marijke en I Saw You. En we begonnen met de Equals en Baby Come Back. En nu gaan we naar een hele mooie van de Cats uit 1983. Ja, die mannen die hebben echt een carrière gehad van hier tot... Uh, jawel. En eh, dit nummer gaan we draaien, dat heet Love is the Golden Ring. tonight. Cats uit 1983. Uit 1976 komt Donna Summer. Could it be Could Be Magic van eh, Donna Summer. En als je een plaat hebt van dik 5 minuten... en de komende plaat van ruim 4 minuten... en er komt er ook nog eentje aan van dik 7 minuten... dan haal je de 15 in het uur natuurlijk niet. Die van 4 minuten is van eh, Leo Sayer. take the place of your smile. But you know I won't be traveling forever. It's cold out Sayer uit het jaar 1977. Een top 100 hit uit dat jaar. Eh, wie kent ze nog? Lydia en Her Melody Strings. Van Nederlandse komaf, jawel, een hit in 59. Send me the pillow that you dream on. To, Ja, ik ga gewoon meezingen hoor. Send Me The Pillow That You Dream On, Lydia and The Melody Strings. En uh, uit 59 was dat. In het eerste uur draaiden we de, eh, Rod Stewart. Want hij had een nieuwe LP-CD uitgebracht. En ook eh, Phil Collins is van plan om een nieuwe CD op te gaan nemen. alle reden om een plaat van hem te draaien. En nou wordt natuurlijk You Can't Hurry Love. een plan om een nieuwe plaat op te nemen. We zijn eh, erg nieuwsgierig als hij daarmee aan de gang gaat. Dit was een oude You Can't Hurry Love uit 1982. Eh, Alweer 33 jaar geleden. Tjonge, jonge, jonge. Eh, we zijn toe aan de Beatles single. En neem er maar even de tijd voor, want de A en de B-kant die duren bijna 11 minuten. De A-kant is Hey Jude. En de oorspronkelijke titel was Hey Jules. Want Paul McCartney schreef het nummer voor de zoon van John en Cynthia. Die lagen in een scheiding. En eh, hij schreef het speciaal voor die jongen om hem een beetje gerust te stellen, zou ik maar zeggen. Het werd dus in plaats van Hey Jules, Hey Jude. De B-kant, Revolution, die kennen we in drie uitvoeringen. Degene die achter op de single staat, die op, de, het witte album staat... en eh, de Revolution number 9, die we liever niet willen horen. De plaat werd uitgebracht op 30 augustus 1968. De eerste is Hey Jude en daarna Revolution. free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Dat waren eh, twee nummers van de Beatles, Hey Jude en Revolution uit 1968. We gaan even naar een eh, andere kwaliteit, die van The Shocking Blue, Blossom Lady. Shocking Blue met Blossom Lady. En eh, de gitarist, de solo-gitarist en de componist van de band, Robbie van Leeuwen... die is vandaag jarig. Jawel, hij, wordt, eh, of hij is 71 geworden, geloof ik. Nee, dat is nog heel jong, Hans. Dat is nog heel jong. Ehm, ik, heb thuis, <laughs> ik heb thuis ongeveer vijf cd's van de Beach Boys... met allemaal hits erop. En het gek is, deze staat er niet bij. Come on, let's cruise, Nothing to lose, so come on, let's cruise. You got nothing to lose, so come on, let's cruise. You got nothing to lose, so come on, hey baby, come on. Come on, let's cruise. You got nothing to lose, so come on, let's cruise. You got nothing to lose, so come on. get yourself in gear. come on, still cruising after all of. Let's go for a spin. Hop in my hot rod and do it again. You got a greenhouse effect on me. I know a secret spot, paradise by the sea. We'll find a place at the park that's kinda cool after dark. We'll take a trip on up to the lake, down by the river, where we can Punch up your favorite station. Toss in your When we go cruising, everything is let's cruise. When we go cruising Baby, put your top down. Parade around downtown. People trying to cool down. Party mm. all again. deze staat er dus gewoon niet bij. Bij die vijf cd's. Still Cruising van de Beach Boys. En ik kan er zo op die vijf cd's toch wel een aantal aanwijzen... waarvan ik zeg van, die hadden er voor mij niet opgehoeven. Maar goed, uh, eh, smaken verschillen. En omdat zij geen smaak hebben, heb ik er problemen mee. Dit kwam in ieder geval van de 26e studio LP van de Beach Boys. Eh, we gaan een 3-in-1 doen. Hebben we nog net tijd voor. En die komt van Smokey Robinson en The Miracles. Smokey Robinson and the Miracles. We begonnen met Going to a Go-Go. Daarna de, uh, I Second That Emotion. En tenslotte uh, The Tracks of My Tears. Smokey Robinson and the Miracles. En dit is de laatste van dit programma. And if she should tell you, come closer. that she tempts you with a charm. Tell her no. chão Cole en Mary Ford zeggen... Bye bye blues, einde van de uitzending. Eh, de laatste was uh, Taylor van de Zombies. Zometeen Hans, twee uur lang met zijn eh, info en muziek.